uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In opiniepeilingen over een mogelijke onafhankelijkheid van Schotland... hebben voorstanders voor het eerst de leiding genomen. De Sunday Times heeft gemeten dat 51 van de Schotten nu voor is... en 49 tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Het verschil was toen 22 procentpunten. Schotland gaat over elf dagen naar de stembus om over onafhankelijkheid van Groot-Brittannië te stemmen. De opmars van de voorstanders drukt de koers van het Britse pond en ook de politiek is nerveus. Er wordt al gespeculeerd op het aftreden van de regering. Ook al heeft premier Cameron gezegd dat hij niet zal vertrekken als de Schotten uit het Verenigd Koninkrijk willen. Rond de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is weer gevochten, ondanks het bestand dat vrijdag werd gesloten. Er is enige tijd zwaar geweervuur en er zijn raketinslagen gehoord in buitenwijken. Een Reuters-verslaggever heeft gezien dat een fabriek, een benzinestation en een vrachtwagen in brand stonden. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Oekraïense troepen en pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Sinds vrijdagmiddag is officieel een bestand van kracht in het oosten van het land. De Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Poroshenko hebben elkaar gisteren nog gebeld. Ze zeiden beide dat ze hopen dat het bestand wordt nageleefd. Het Open Amerikaanse tenniskampioenschap krijgt een verrassende finale. Marin Cilic tegen Kei Nishikori. De Kroaat versloeg de als tweede geplaatste Roger Federer in drie sets. En de Japanner stunte eerder al tegen de als eerste geplaatste Novak Djokovic. Hij won in vier sets. De finale tussen Cilic en Nishikori wordt de komende avond in New York gespeeld.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 to break. You promised me forever. Why did you tear us apart? At the end of the rain?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 said you'd never. Whoa. www.zfmzandvoort.nl deserves a chance to walk with everyone else while holding It's too cold. us. motherland or sell she moves